De gijzeling begon rond half zes. Deze man stond toen in de winkel. Toen zag ik ineens die man met dat machinegeweer. Ja, toen eh, ja, begon de Apple-medewerkers te schreeuwen of ja, iedereen naar buiten. Dus ik heb eh, echt letterlijk alleen mijn laptop <laughs> gepakt en gelijk eh, eruit gegaan. Dus het had heel, heel anders kunnen aflopen. De actie werd beëindigd toen de gijzelaar kon vluchten en de gijzelnemer erachteraan rende. Die werd vervolgens omvergereden door de politie. We weten inmiddels wat meer over hem. Het gaat om een man van 27 uit Amsterdam. Hij had explosieven op zijn lijf, maar die stonden niet op scherp. De man ligt nog steeds zwaar gewond en onder politiebewaking in het ziekenhuis. Mogelijk 30.000 studenten hebben te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag tijdens hun studie. Dat denkt de onderwijsinspectie. Bij een enquête zei 4% van de studenten slachtoffer te zijn. In de helft van de gevallen was de dader personeel van de opleiding. De meesten die het hebben meegemaakt hebben nooit een klacht ingediend. Er is inmiddels ruim 51.000 euro opgehaald voor Omar van 11 uit Irak. De jongen heeft brandwonden over zijn hele gezicht na een Nederlands bombardement in Hawija. Dat was in 2015. Omar wordt ermee gepest, maar zijn ouders kunnen geen operatie betalen. Daarom besloot programmamaker Danny Gozen om een inzamelingsactie op te zetten. En nu is het streefbedrag van 50.000 euro dus gehaald. En het hoge water houdt studenten van een roeivereniging uit Groningen niet tegen om toch het water op te gaan. Het vaarverbod in Groningen is opgeheven en wedstrijden mogen weer. En dus wordt er volop getraind. Alleen lopen ze wel tegen praktische problemen aan, zegt deze roeier tegen RTV Noord. Het water is nog nooit zo geweest. En je merkt ook al met de stroming, met de roeiers. Ik weet wel dat verderop, als je die kant op gaat, dat je nog wel één brug hebt waar je niet onderdoor komt. Meestal gaan we daar meestal liggen. Maar dat, eh, dat lukt nu niet. Nou, voor drie weken moet de roeivereniging uit Groningen echt aan de bak. Dan roeien ze de eerste wedstrijd. Heb ik nog het weer? Nou, het is best wel lekker roeiweer vandaag. Lekker zonnig, lekker droog, graadje of 11. Morgen en overmorgen is het wat minder. Dan heb je hier een paraplu nodig en waait het wat harder. Maar komend weekend is het opnieuw lekker zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.